Gelukkig vrij van alle zorgen, Trek me van de dingen niet veel aan. Denk niet eens meer aan de dag van morgen, zolang ik maar de zon nog op zie gaan. Laat ze in de wereld nu maar knopen, ik kan er toch geen zieke pit aan doen. Geen sterveling trekt mij meer van de sokken, bemoei me nergens mee, kom een fatsoen. Neem het niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet verplaatst zolang mijn hart nog slaat, want als de wekker stil blijft staan is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaar een opgewekt gemoed. Dan pas kan het leven vreugde geven, zo gaat het goed. Wat kan het mij nog stelen wat in ons roept? Ik ben geen marchaussee, gaat me niet aan. Of wat de slager meestal in de worst doet. Of waar mijn mee de mensen van bestaan. Of waar het grote vliegveld ooit zal komen. Ik stel me niet een zenuwziekte bloot. Laat ze er maar gezellig over komen. Wanneer het veld er is, ben ik al dood. Neem het niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet meer kwaad, zolang mijn hart nog slaat, want als de wekker stil bij staan is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaren opgewekt vermoeden. Dan pas kan het leven vreugde geven. Zo gaat die goed, zo gaat die goed. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaren opgewekt gemoed dan pas kan het leven vreugde leven, Zo gaat hij goed, zo gaat hij goed.